over de vernietiging van de chemische wapens van Syrië... De Verenigde Staten en Rusland willen dat er morgen over wordt gestemd. Ze werden het gisteravond eens over de ontwerpresolutie. Volgens Amerika dwingt de resolutie Syrië zijn chemische wapens op te geven. De resolutie wordt door westerse diplomaten omschreven als bindend... maar er wordt niet verwezen naar militaire acties of andere sancties... voor het geval Syrië niet aan zijn verplichtingen voldoet. De Amerikaanse minister Kerry erkent dat de tekst waar ze het nu over eens zijn...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 Let me see what I don't get. Surprise you be. When mm. love gets in the way, in the night. I come to steal, we're still tonight got the sugar to satisfy know how much I care. I'll never give up looking for my baby.